met het NWS-journaal. De verkoop van speelzand wordt in Nederland nog niet aan banden gelegd. Dat zegt demissionair staatssecretaris Thiele. Het AD meldde gisteren dat verschillende soorten speelzand mogelijk asbest bevatten. Speelzand is een type speelgoed dat wordt gebruikt bij het knutselen. In België wil de minister van Consumentenzaken dat het daar uit de schappen wordt gehaald. Maar staatssecretaris Thiele wil in Nederland eerst het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit afwachten. De politie heeft drie sociale media-accounts offline gehaald... die persoonsgegevens deelden van mensen binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland. De maatregel volgt na meerdere aangiftes en tientallen meldingen... van het online zetten van die gegevens. Op de accounts werden onder meer foto's en namen van mensen uit de Iraanse gemeenschap gedeeld. Er is nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk is een seriemoordenaar opnieuw tot levenslang veroordeeld. Steve Wright zit al sinds 2008 levenslang vast voor het doden van vijf jonge vrouwen in 2006. De lichamen van die prostituees werden verspreid over tien dagen gevonden. Deze week gaf de man van 67 toe dat hij in 1999 nog een vrouw heeft vermoord. Het gaat om Victoria Hall, een meisje dat destijds 17 jaar oud was. En de moord was nooit opgelost. En in Oekraïne heeft een moeder een telefoontje gekregen van haar zoon... van wie ze overtuigd was dat hij was omgekomen in de oorlog. De moeder vertelt in een interview met de BBC dat haar zoon eerst vermist was. Eind 2022 kreeg de familie te horen dat hij was overleden... en dat zijn lichaam was geïdentificeerd in een mortuarium. De familie hield zelfs een uitvaart. Deze week belde de doodgewaande zoon zijn moeder ineens op... en vertelde dat hij naar huis komt. De moeder zegt dat ze elke vrouw en moeder zo'n telefoontje en zulke vreugde gunt. Het weer vannacht in het noorden buien. In de rest van het land blijft het overwegend droog.